Volgens de EU haalt Wit-Rusland de mensen op uit het Midden-Oosten, Azië en Afrika... om ze daarna de grens met de EU over te zetten, zegt correspondent Kisha Hekster. Georganiseerd door Alexander Lukashenko die die mensen uitnodigt naar Minsk te komen... en ze dan de grens overjaagt, letterlijk. Ja, en als je de beelden ziet. Het zijn hartverscheurende beelden van mensen die gevangen zitten aan de ene kant tussen de Wit-Russische grenswacht die die mensen niet meer terug Wit-Rusland inlaat en aan de andere kant de Poolse militairen die die mensen ook niet binnen willen laten. De Poolse premier Morawiecki noemt de situatie aan de grens met Wit-Rusland bedreigend voor de hele EU. De A27 tussen Breda en Gorkum bij knooppunt Hoijpolder is even afgesloten geweest. Volgens de politie zijn drie mensen die samen in een auto zaten opgepakt. Agenten hadden een tip gekregen dat ze mogelijk hadden gedreigd met een vuurwapen. Er ligt 15.000 euro klaar voor de persoon die de gouden tip heeft in het onderzoek naar de dodelijke mishandeling op Mallorca afgelopen zomer. Carlo van 27 uit Waddingsveen werd toen zo erg tegen zijn hoofd geschopt dat hij in het ziekenhuis overleed. En voor het eerst in vijf jaar is er weer een NBA-ploeg gehuldigd in het Witte Huis. De Milwaukee Bucks, die de Amerikaanse basketbalcompetitie wonnen, waren uitgenodigd door president Biden. En kwamen ook. Onder oud-president Trump ging geen enkele basketbalploeg op het verzoek in. We worked together and watching you has just been incredible. So congratulations Milwaukee Bucks. The best of luck for the rest of this season. <laughs> De Milwaukee Bucks wonnen de NBA-finale van de Phoenix Suns. Het weer. In het westen is het bewolkt, maar in het zuidoosten schijnt juist volop de zon. Morgen zijn er vooral in het noorden wolken met kans op wat regen, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En net als vandaag wordt het 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je nu 5 minuten vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Roelvarensveen.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 She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga tryna holler cause I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. Put But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P what you heard about me. Put up this can't get a dollar out of me. No Cadillac, no firms you can't see. Then I'm a motherfucking PIMP. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me if you fucking with me. I'm a PIMP. Now what you see on TV, no Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch. I'm a PIMP. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be. We could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like a, we could have it all. We could really spurge, girl, and tap them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see I'm a motherfucking I told you fools before I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on pay less, me I got on gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done. I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. Hey, nigga pimpin' no. This ain't a secret. You ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me. I you stripping in the street. Put my other hoes down. You get your ass beat. Now, Nick, my bottom bitch. She always come up with my bread. The last ass nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pimp rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard but a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business. You know? They say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch.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 Uh-huh. Uh-huh. Welcome to my today. Love how you move in your body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect, we be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, more tobacco, when we popping it like dynamite. Well dynamite. Girl, when we touching at the street and we fresh at the feet, tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight to the morning light, and the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing, my girl, over and over. Dynamite. tonight, tonight we sure fish out From the dance floor to the bedroom, sweet relax Give me a little more of the love, we not gonna stop Brace it up, my girl, the bump drop, drop When you keep pressing my girl You will blow up this spot, girl Make we reset the clock, girl When you keep pressing my girl Over and over Dynamite, oh get the loving non-stop, yo.